Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is op zoek naar mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag... iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Ziggo in Amsterdam. Een meisje van 17 werd doodgevonden in het water bij Duivendrecht. De burgemeester legt uit wat voor plek dat is. Het is eh, een doorgaande route voor ontzettend veel mensen. En ehm, eh, het blijft een, ja, een wat, wat stille eh, buurt dus het is niet, je voelt je niet altijd prettig als je daar fietst. Op de route van het meisje worden extra camera's opgehangen. Ze was wezen stappen in het centrum van Amsterdam... en was op de fiets op de weg naar huis in Apkoude. GroenLinks-PVDA denkt erover na om een motie van wantrouwen in te dienen... tegen buitenlandminister Veldkamp. De partij eist dat Nederland strengere maatregelen neemt tegen Israël... Vanmiddag is er, in een, debat, is er een debat in de Tweede Kamer en Katy Piri is bereid het hard te spelen. We zien dat de ene na het andere land internationaal maatregelen neemt. Als minister Veldkamp, als dit kabinet nu nog niet besluit om stevige sancties in te stellen... dan ligt wat ons betreft ook de vertrouwensvraag vanmiddag op tafel. Oftewel, dan gaan ze proberen de minister weg te sturen. Hij is, net als het hele kabinet, al demissionair... maar kan nog steeds gedwongen worden om op te stappen. Daar moet dan wel een meerderheid in de Tweede Kamer voor zijn. En vanavond spelen Utrecht en AZ in Europa. Utrecht moet naar Bosnië voor de wedstrijd tegen Sirinski. Utrecht maakt een goede kans, zegt Suze van Kleef, maar... Het wel de club met de best gevulde prijzenkast van Bosnische Herzegovina. Werd vorig jaar landskampioen, maar dat zegt eh, denk ik niet zo heel veel... als die competitie niet zo heel sterk is. Utrecht heeft wel wat goed te maken. In 2019 was Sirinski het eindstation van Utrecht in Europa. Maar Utrecht heeft een prima selectie. Zit er in Europa ook lekker in, speelt overtuigend, wint gemakkelijk. En AZ neemt het vanavond op tegen Levski Sofia in Bulgarije. Krijg je het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken... en vooral in het zuiden ook best wat zon. Het blijft vandaag overal droog bij 19 graden in het noorden... tot max 24 graden in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Goed nieuws vanaf de A10, de ring van Amsterdam.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 I'm throwing elbows. Yeah, yeah. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Who ready to party? And I'm throwing elbows. <laughs> And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My block livin' in color like Rodman hair.